5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ajax-supporters hebben in Den Haag gedemonstreerd... omdat ze al twaalf jaar niet naar de uitwedstrijd met ADO Den Haag mogen. De demonstratie was bij het internationaal strafhof... en niet op het Malieveld zoals de bedoeling was. Daar stonden tientallen ADO-supporters de Amsterdammers op te wachten. De politie hield de supporters uit elkaar. Ondertussen was de wedstrijd Ajax-ADO bezig. De Amsterdammers wonnen met 5-1. In Bangladesh is een vliegtuig met aan boord 142 passagiers teruggekeerd naar het vliegveld... omdat een man heeft geprobeerd het toestel te kapen. De vlucht van Biman Bangladesh Airlines vertrok vanuit Chittagong met als bestemming Dubai. Kort na het opstijgen zou een passagier met een pistool geprobeerd hebben de cockpit binnen te dringen. Alle passagiers zijn ongedeerd uit het vliegtuig gehaald. Politieagenten zouden de kapers inmiddels overmeesterd hebben. Bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere moet uitwijzen of de grond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Daarbij maakt Energiebeheer Nederland gebruik van kleine ladingen explosieven. Door de geluidsgolven die ontstaan bij de ontploffingen wordt een soort echo van de grond gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan op een lijn van 35 kilometer tussen Utrecht en Almere... in onder meer De Beeld, Laren en Eemnes. Tijdens de werkzaamheden kunnen omstanders ongeveer een uur lang... om de paar minuten een lichte plof horen. En burgemeester Maya van Bijsterveld van Delft... heeft tijdens een vergadering onbedoeld bijna haar smartphone vernield. Toen ze met haar voorzittershamer een onderwerp wilde afhameren... sloeg ze niet op het daarvoor bestemde plankje, maar op haar smartphone. Daarna deed de CDA-burgemeester het pardoes nog een keer... omdat ze vond dat de hamer zo zacht klonk. De actie van de burgemeester leidde tot de nodige hilariteit in de vergaderzaal. De telefoon van de burgemeester heeft de aanval trouwens wel overleefd.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 position, right there.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 pocket full of soap. I can you no place they couldn't go. Just put your head on the past. I'll be to pull through. You just gotta be strong. 谁？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 een hele goede avond tegen de chauffeur. Met een goed humeur en een zak met geld. Heb ik in mijn hoofd een half uurtje rijden was ik in de stad Ja, vanavond ga ik lossen, word ik hard. De portier die roept naar mij, en maat, waar ga je heen? Jij moet achter in de rij, net als iedereen Na een half uurtje wachten ben ik er doorheen Ik loop meteen door naar de bar, ik lust er nu alleen De barman is alleen, het is best wel druk Steek mijn vinger in de lucht, maar heb geen geluk Shit, ik heb nu genoeg van jou want je laat me nu weer wachten voor een mooie vrouw Het duurt te lang Sta hier al een tijdje met een droge keel, dus barman kom eens bij me. Ik weet precies wat ik wil hebben, maar het lukt me niet Want een barman die doet steeds alsof hij mij niet ziet Had ik maar een paar Jensens en een lekker life. Want nu drink ik weer een shotje met een lekker wijf Ik wil vanavond naar de kloten, maar het zit niet mee Oh, kom het nu aan drank, ik heb geen idee Dus, dit is toch mijn stamcafé Hoe kan het nu gebeuren? Het duurt can say it all sounds crazy They can say, they can say I've lost my mind I don't care, I don't care if they call me make problem you